Eén in Heeswijk-Dinter in Brabant en één in Aalsmeer. De eigenaar werd vannacht gebeld dat zijn zaak in brand stond. We zakten samen echt in elkaar. We konden het niet geloven. Uiteindelijk zagen we alles in eh, vlammen opgaan. Nou ja, natuurlijk, het, eh, het, heeft ons heel erg eh, pijn gedaan. Wat ik wel heb begrepen is met dat het met opzet is gedaan. Dus ja, dan hoop ik dat de dader zo snel mogelijk eh, wordt opgepakt. Volgens de eigenaar heeft hij geen vijanden. Hij denkt dat iemand uit jaloezie een aanslag op zijn winkel heeft gepleegd. Jongeren moeten nog wel even wachten op hun coronaprik, zegt de vaccinatiebaas van het RIVM in de Telegraaf. Helemaal een verrassing is dat niet. We weten al dat ouderen en medewerkers in de zorg eerst een prik krijgen. Jongeren tussen de 18 en 30 zijn als laatste aan de beurt. Volgens het RIVM pas ergens in de tweede helft van komend jaar. Een Roemeense vrouw heeft op Schiphol gisteren geprobeerd een pistool stal mee te smokkelen in haar handbagage. Onder de scanner werd het ding gespot. Het bleek ook een echt wapen te zijn. Ze is opgepakt. Waarom de vrouw gewapend naar de vliegveld kwam is niet bekend. in Lima, de hoofdstad van Peru, is een 180 meter lange tunnel gevonden. Die komt uit bij de Castro Castro gevangenis waar zware criminelen zitten. Joran van der Sloot zat daar ook. Waarschijnlijk wilden drugsdealers hem gebruiken om te ontsnappen, zegt de politie op een persconferentie de Waar de tunnel boven de grond komt, hebben ze mensen in de buurt gevraagd wat zij ervan wisten. En die zeggen dat een Colombiaan de grond had gehuurd. Wat hij ermee te maken heeft, wordt nog onderzocht. Het weer droog met veel wolken, maar soms ook wat zon. Het is een graad of drie vanmiddag. Morgen is het grijs en kan er ook weer wat regen vallen. ZFM, verkeersupdate.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 Het aantal uitgeschreven bekeuringen neemt al een tijdje af. Een maand geleden waren het er ruim drie keer zoveel. Het rekenniveau van Nederlandse leerlingen in groep 6 is verbeterd, blijkt uit internationaal onderzoek. De Nederlandse kinderen scoren ook beter dan die in Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de explosies... bij twee Poolse supermarkten afgelopen nacht in Aalsmeer en Heeswijk-Dinter. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het weer droog vandaag met af en toe zon, bij een graad of drie.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 Liedjes aan het schrijven in de schuur. Een heel fijne vrolijk kerstfeest. heel fijne vrolijk kerstfeest. De gezellige tijd aan het eind van het jaar. D-FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. ZFM. wenst je allemaal fijne dagen en een voorzitter.